een Klomp met het NOS-journaal Irak. Volgens hem is terreurorganisatie Islamitische Staat nu in de stad verslagen. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat er nog IS-strijders in het complex zijn. Wel kunnen elders in Ramadi nog strijders zijn, zegt het leger. Er zijn onder meer sluipschutters in de stad actief. Apothekers mogen niet de dupe worden van afspraken die met huisartsen zijn gemaakt over minder bureaucratie. Dat zegt de branchevereniging van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars en huisartsen hebben afgesproken om de grote hoeveelheid administratie aan te pakken. Maar de apothekers zijn bang dat zij na 1 januari geen declaraties meer vergoed krijgen als daar geen ondertekend formulier van een huisarts bij zit. De branchevereniging roept de verzekeraars op om coulant om te gaan met de regels voor apothekers. Het leegpompen van een kapotte brandstoftank in Amsterdam is volgens de brandweer bijna klaar. Gisteravond werd er alarm geslagen omdat het dak van de tank in het westelijk havengebied kapot was. Om te voorkomen dat het mis zou gaan moest de 8 miljoen liter benzine naar een ander reservoir worden gepompt. Inmiddels is de tank bijna leeg en zijn de hulpdiensten weer vertrokken. Bij de NK-afstanden in Heerenveen heeft Jorien Termors de 1500 meter gewonnen. Ze liet Irene Wust en Marit Leenstra achter zich. Bij de mannen werd Sven Kramer voor de achtste keer Nederlands kampioen op de 5000 meter. Het zilver ging naar Jorrit Bergsma en het brons naar Douwe de Vries. En op de 500 meter was Kai voorbij over twee races het snelst. Hij versloeg Jan Smekens en Ronald Mulder. Het weer nog. Vanavond wordt het op de meeste plekken droog. Vannacht opklaringen en het koelt in het zuiden af tot een graad of 5. In het noorden blijft het een graad of 10. Morgen schijnt de zon geregeld. Met 11 tot 13 graden wordt het opnieuw erg zacht. Dit was het...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 You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else keep your secrets to yourself.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 You got soul. I said, get, get, get on down. I said, get, get, get on down. I said, get, get, get on down. I said, get, get, get on down. Hey, everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good be a jet black guy with a hip hop vibe. A white cool cap with a trilby hat. Maple leather and studs is the way you act. Make the most of every day.